natuurlijk uren aan het verre strand. Alleen in den vreemde heel ver van mijn land. Alleen blijft al stil en mij maar herinnering Herinner mij alle dagen nog bij. Ik denk nog ieder aan het zalig zoet verleden toen gaf het leven mij alleen maar een zonneschijn. Doch die dagen, die zouden draver wapen, Mijn vreugd die maakte daarna plaats voor een zielepijn. Toen wij beiden voor een God die moesten scheiden, was ook mijn levenslente mijn bestaan brak aan. Voorbij zijn mijn visioenen, kleine vrouw. Voorbij al het schoonzaam en met jou. Voor mij troont je beeld niet voor den geest. Als liefste op aard Alledooit is geweest. Denk nog heden aan Sarah's het verleden. Toen gaf het mij alleen maar zonneschijn. Doch die dagen, die zouden er vervagen. Mijn vlucht die maakte daarna plots toen toen wij beiden voor goed hier moesten scheiden, was ook mijn levenslente tijd gedaan. Kleintere dromen was gekomen, vrede lot in mijn bestaan.